van 5 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse spoorwegen en vijf bestuurders van dochterondernemingen van de NS worden vervolgd. Het OM verdenkt ze van valsheid in geschriften, omkoping en schending van bedrijfsgeheimen... bij de aansteding van het openbaar vervoer in Limburg. Een van die dochterbedrijven mocht al het vervoer per stoptrein gaan verzorgen in Limburg... maar later bleek dat die opdracht was binnengehaald door bedrijfsspionage. Daardoor is de aanbesteding niet eerlijk verlopen. Er is een bedrag van 2 miljard euro mee gemoeid. Nederland gaat extra goed kijken naar rechtshulpverzoeken van Turkije vanwege de situatie in dat land. In Den Haag is onlangs een uitleveringszaak al opgeschort omdat het volgens de rechter onzeker is of de rechten van de verdachten zijn wel, wel zijn gewaarborgd in Turkije. De Turkse regering kondigde vandaag aan het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens buiten werking te stellen tijdens de noodtoestand. Die blijft nog zeker drie maanden van kracht. De stank waarover veel mensen in delen van Noord-Holland en Zuid-Holland gisteren klaagden... blijkt te zijn veroorzaakt door een olievlek. Die is ontstaan op zo'n 4 kilometer uit de kust bij Noordwijk. De meldingen kwamen onder meer uit Bloemendaal, Hoofddorp en Zandvoort. De geur is niet gevaarlijk, dus mensen hoeven niet weg te blijven van plekken waar het stinkt. Het is nog niet bekend hoe de olie wordt verwijderd. Een constructiefout is de oorzaak van het instorten van het winkelpand in Den Bosch begin dit jaar. Tijdens de verbouwing in 1992 was onder een steunbalk een houten wand geplaatst. Niemand wist dat dat een steunmuur was. Het gebouw en de markt stortte in tijdens verbouwingswerkzaamheden. Niemand raakte erbij gewond, maar de schade was wel groot. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de kans klein is dat iets soortgelijks zich ook bij andere historische panden voor kan doen. Het weer tot besluit. De komende uren trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is tussen de 23 en de 29 graden. Morgen meer wolken en enkele buien. Toch schijnt ook de zon geregeld bij maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel dagelijkse files. Er zijn wel veel ongelukken die vertraging veroorzaken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knoop het Hoevenlaken en Eembrugge. Vijf kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De 1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Eembrugge. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knoop het Raasdorp en Beverwijk. Drie kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen. Een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.